Herman Vriend met het NOS-journaal. Syrië korte. Het land heeft Rusland om hulp gevraagd. Een ministeriële delegatie bezocht de afgelopen dagen Moskou en heeft de Russen om een lening verzocht. De Syriërs willen niet zeggen om welk bedrag het gaat. Daarnaast hebben ze de Russen ook om dieselolie en andere olieproducten gevraagd in ruil voor een voorraad ruwe olie. Onduidelijk is of de Russen toezeggingen hebben gedaan. Syrië had 17 miljard dollar aan buitenlandse reserves in kas. Maar door de opstand en het handelsembargo is het geld bijna op. Amsterdam maakt zich op voor de Canal Parade. De traditionele botenparade voor homo's, lesbiennes en biseksuelen begint vanmiddag om 2 uur. Aan de tocht doen dit jaar 80 boten mee. De Canal Parade is het hoogtepunt van de Amsterdamse Gay Pride die een week geleden begon. De Gay Pride is er om te laten zien hoe breed en divers de homogemeenschap in Nederland is. Naast boten waar feest op wordt gevierd, varen er ook veel boten mee met een boodschap. Nieuw dit jaar is een Turkse boot die de homoseksuele Turken in Nederland vertegenwoordigt. De Zwarte Zaterdag is vandaag vroeg begonnen. In Frankrijk stond om 10 uur al 400 kilometer file. Rond het middaguur wordt zo'n 600 kilometer file verwacht. Voor miljoenen Fransen is de vakantie begonnen, terwijl er ook veel vakantiegangers uit onder meer Nederland terug naar huis gaan. Op alle belangrijke snelwegen naar het zuiden worden opstoppingen verwacht. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk worden ook veel files verwacht door vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Het weer, vanmiddag is het vrij zonnig met vooral in het binnenland kans op een bui, mogelijk met onweer. In het zuidwesten van het land blijft het grotendeels droog. Middagtemperatuur varieert van 21 graden langs de kust tot 25 in het binnenland. Morgen is er opnieuw een aantal buien mogelijk, afgewisseld met flinke zonnige perioden. Het wordt morgen ongeveer 23 graden.